In ruil daarvoor wil hij overplaatsing naar een gevangenis op Aruba. Woordvoerder van de politie in Peru heeft dat gezegd. Die kon niet zeggen of Van der Sloot overplaatsing wil omdat hij bang is dat hij in de gevangenis in Lima wordt vermoord. Media in Peru hadden dat gemeld. Overplaatsing naar een gevangenis in Aruba is waarschijnlijk niet aan de orde, omdat de Peruaanse president heeft gezegd dat Joran zijn straf in Peru zal moeten uitzitten. Bijna 8 miljoen Belgen mogen vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De vervroegde verkiezingen volgen na het ontslag eind april van de regering Leterme. Om 8 uur gaan de stemlokalen open en worden 150 nieuwe Kamerleden en 40 nieuwe senatoren gekozen. Volgens peilingen wordt de Vlaamse nationalistische N-VA de grote winnaar in Vlaanderen. Lijsttrekker De Wever wil dat Vlaanderen uiteindelijk een zelfstandige republiek wordt. In Wallonië stevend de socialistische partij van Elio Di Rupo af op de overwinning. De partij zou dit keer wel eens de grootste van het land kunnen worden, zodat Di Rupo kans maakt om premier te worden. Het zou de eerste Franstalige premier zijn in bijna 40 jaar. België kent een opkomstplicht, al worden kiezers die niet komen nauwelijks meer vervolgd. De Nederlandse volleyballers hebben voor een stunt gezorgd. Het team verraste in de World League titelverdediger Brazilië. In Brazilië won Oranje met 3-0 van de regerend wereldkampioen. Het was voor Nederland de derde zege op rij. Vorig weekend werd Zuid-Korea twee keer verslagen. Oranje gaat na drie wedstrijden met negen punten aan kop. Komende dag spelen Brazilië en Nederland opnieuw tegen elkaar.